Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van het vliegverkeer in Moskou is vanochtend korte tijd stilgelegd. Het heeft waarschijnlijk te maken met vijf Oekraïnse drones... die in de buurt van de Russische hoofdstad zijn neergehaald. Volgens Rusland werden vannacht tientallen drones afgevuurd door Oekraïne. Onder meer een stembureau in een door Rusland bezet gebied werd geraakt... en ook een olieraffinaderij. Rusland bestookte op zijn beurt ook doelen in Oekraïne. In de havenstad Odessa ontstond brand bij meerdere gebouwen na een aanval. Waarschijnlijk wordt er vandaag een migratiedeal tussen de Europese Unie en Egypte gesloten. De EU wil dat er minder migranten naar Europa komen... en geeft daarom 7,5 miljard euro aan Egypte... voor onder meer het versterken van de grens met Libië. Een deel van het geld bestaat uit leningen, de rest is een gift. Eerder sloot de EU al grote migratiedeals met Turkije en ook met Tunesië. Bij verkeersongeluk in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 21 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een bus die werd aangereden door een motorrijder. Door de klap kwam de bus aan de andere kant van de snelweg terecht en botste daar tegen een vrachtwagen geladen met brandstof. En beide voertuigen vlogen toen in brand. En als wielrenner die van bergbeklimmingen houdt... zit je in het platte Nederland natuurlijk niet op de handigste plek. Maar daar heeft Drenthe veranderingen in gebracht. Daar ligt nu een kunstmatige fietsberg. Zodat de eh, wielrenners toch een beetje het gevoel hebben dat ze in de Pyreneeën rijden. Het hoogste punt is eh, 63 meter boven NAP dat, klinkt niet heel hoog, maar dan klim je naartoe met een klim van 550 eh, meter. 550 meter lengte. En een stijgingspercentage van gemiddeld 11% en op het stelstuk eh, 16%. En dat ga je wel voelen in de benen. Ja, en ideaal, de fietsberg is alleen maar toegankelijk voor fietsers. Dus oppassen voor auto's en voetgangers hoeft niet. Het weer op veel plekken nog droog en bewolkt nu. En geniet er nog even van, want vanmiddag gaat het overal regenen.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 De uitgelichte muzici van vandaag zijn Monty Alexander en Frits Landersbergen. Vibrafonist en drummer Frits Landersbergen toerde een aantal jaren geleden samen met Monty door Europa en Japan. Van die periode laat ik wat nummers horen maar ook van Frits wat recentere nummers en ook van Monty nog wat recentere nummers in een andere bezetting. Naast deze twee muzici komen ook onder andere bekende vocalisten zoals eh, Anita O'Day, Didi Bridgewater, Rita Reis, Mark Murphy en Stacey Kent voorbij. En instrumentalisten als Ben Webster, Louis van Dijk, Scott Hamilton en Gene Harris. Ik begon deze uitzending met de ballad Angel, Eyes... gespeeld door de artiest van de dag Monty Alexander op piano... John Patitucci op bas en Troy Davis op drums. Het was een opname uit december 1996 opgenomen in New York City. Alweer genoeg gepraat, snel door naar het tweede nummer zangeres Anita O'Day en vibrafonist Cole Chader... verder begeleid door Bob Corwin op piano en Freddie Schreiber op bas... ook uit een opname uit 1996 van de CD Time for Two... Spring will be a little late this year. live to say mooie stem van Anita O'Day. Uh, dan heb ik nu klaarstaan uh, Ben Webster, de bekende tenorsaxofonist. En Ben wordt hier begeleid door Kenny Drew op piano. Kenny die zo in de jaren 60 vanuit Amerika zich vestigde in eh, Europa en met name in Kopenhagen. En daar trof hij Niels Henning Ørsted Pedersen, die dan ook de bas hier bespeelt... en Alex Riel op drums. Een opname op 13 januari 1965 in het Montmartre Jazzhoes in Kopenhagen. Het komt van de cd Stormy Weather. En eh, het is een prachtige ballad show voor de vroege zondagochtend. London Derry Air. prachtige klanken van Ben Webster. Een heerlijke ballad. Eh, de First Lady of Jazz, ik heb het natuurlijk over Ella Fitzgerald... Eh, overleed in 1996. En het jaar daarna, in 1997... Eh, werd de cd uitgebracht Dear Ella. En Dear Ella was een cd waar Didi Bridgewater... een vocale hulde bracht aan deze grand dame van de jazz. Eh, ik draai het gelijknamige nummer van deze cd, Dear Ella. En Didi wordt hier begeleid door Kenny Burrell... die ook eh, eh, dit nummer schreef. Speciaal dus gewijd aan Ella. Het is een prachtige tekst, dus spits uw oren. Het is niet alleen de muziek, maar ook echt een textuele hommage aan Ella Fitzgerald. Dear Ella. The sound of her voice has caressed us in every decade for so long. And surely we will miss her and away with every song. Although she's no longer with us, her spirit will linger on in her memory. These thoughts were put to song. Dear Ella, our special first lady of song, here's to you. Dear Ella, you gave us your best for so long, this is true. honest and free and so real. Dear Ella, the soul in your songs and your heart we can feel. brought joy to so many with sounds of a music sublime. You started so early and made it such fun. With hard work and talent, you became with your bearing so regal, your voice strong and true, you gave us a standard met only by a few. Dear Ella, we'll always remember your love and goodwill. treasure the place in our hearts that you fill. aan Ella Fitzgerald... door Didi Bridgewater, op dit moment alweer 73 jaar... maar toen ze dit zong was ze 47... met het virtuoze gitaarspel van Kenny Burrell... die ook deze melodie componeerde. Eh, we gaan naar de artiest van de dag en dat is Monty Alexander. Eh, hij heeft eh, in, in 2007 een serie van vier cd's opgenomen in de MPS Studios in Wielingen in het Zwarte Woud in Duitsland. MPS eh, staat voor Most Perfect Sound Studio. En eh, van die serie van vier cd's heb ik een wat Zuid-Amerikaans getint nummer uitgezocht. Met Monty aan de piano. Er is een keur aan begeleiders, maar het is op de cd niet helemaal duidelijk... wie op welk nummer nou Monty begeleid. Maar eh, bijvoorbeeld Ernst Ranglin op gitaar... John Clayton onder andere op bas... Eh, Kenny Clark of Bobby Durham op drums... Jeff Hamilton ook op sommige nummers. Nou ja, eh, het zwingt in ieder geval heerlijk. Luistert u naar Montevideo. En dat was Monty Alexander met Montevideo. Eh, tussen twee haakjes, als je echt eh, een uur lang van eh, Monty wil genieten... ik vond gisteren nog op YouTube een prachtig live concert van Monty Alexander. als je intikt Monty Alexander Trio live in concert 2011... dan krijg je 56 minuten en 24 seconden fantastische muziek met een eh, bevlogen trio. Van harte aanbevolen. Goed, dat was Monty die nog een paar keer terugkomt vanochtend. Maar nu gaan we door met Diane Kroll, de zangeres-pianiste. En van de cd The Girl in the Other Room draai ik het nummer toepasselijk in deze woelige tijden Stop This World. Diane wordt begeleid door Anthony Wilson op gitaar, Christian McBride op bas en Peter Erskine op drums. Een verfopname uit 2004, Diane Kroll, Stop This World. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show. Hold the phone. Better days, this girl is known better days so long ago. Hold the phone, won't you? Stop this show. Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be this game well, it's ruining me. smart for my own good. I just don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game, deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's wrecking me. Yeah. Ja, <clears throat> dat was Diane Kroll. Dan eh, heb ik nu een, primeur. Een primeur. Er is een eh, nieuwe jazzgroep opgestaan. Geheten European Jazz Meeting. En dat is onder andere het initiatief van eh, Frits Landersbergen. Ook onze medeprogrammeur van de concerten Jazz in de Krocht. Eh, jazz in Zandvoort. En eh, nu ik toch dat eh, woord de krocht en jazz in Zandvoort gebruik... ik zag alweer dat het slotconcert april, 14 april... alweer helemaal uitverkocht is. En dat, we gaan ons daar reuze op verheugen... want dat is een tribute voor To Art Blakey. En wat nog leuker is, is dat deze zender ZFM... de tv-afdeling die gaat eh, dit concert in de kocht op 14 april live uitzenden. Dus mocht u nog geen kaartje hebben, stemt u dan af op YouTube, op ZFM. En eh, u kunt het concert live op 14 april volgen. Terug naar eh, deze nieuwe groep, de European Jazz Meeting. het is een clubje, en vandaar de naam, bestaande uit eh, mensen uit vier verschillende landen. Max Jonata, die ook hier wel in de krocht heeft opgetreden... op de Noorsax. Martin Sasse op eh, piano. Dominic Schuurman op bas. En Frits Landersbergen op drums. Eh, gisteravond was het groepje nog in Paderborn... waar ze optraden. en ze waren in Zwitserland en in Zuid-Duitsland nog een op verschillende plekken. Ze hebben behoorlijk getoerd. Deze cd die is uitgebracht op eh, dat nieuwe eh, merk ESP. European eh, Special Productions volgens mij. <clears throat> Een merk wat mede met, samen met initiatief van Frits tot stand is gekomen. was al opgenomen in mei verleden jaar, maar het is in Basel opgenomen, zie ik nu in mijn aantekeningen. Maar pas nu uitgebracht. Oké, eh, genoeg gepraat. Eh, we gaan luisteren van de cd De Basel Sessions... die ook eh, online natuurlijk te bestellen is. Een compositie van Frits Landersbergen. En het nummer is getiteld Hans Free... En het is gecomponeerd <clears throat> ter nagedachtenis aan een overleden vriend en uh, jazzliefhebber en jazzpromotor van Frits Landersbergen, Hans Vrijling. Luistert u naar de compositie van Frits Landersbergen met de groep European Jazz Meeting Hans Free. European Jazz Meeting met het nummer Hans Free. Tijd voor jazz van eh, eigen bodem. En eh, ik heb hier eh, Louis van Dijk, een opname van Louis van Dijk klaarstaan. een opname uit 2001, toen hij weer een jubileum vierde, zoveel jaar artiest in de jazz scene. En die, die cd was dan ook getiteld Jubilee. Louis wordt hier begeleid door Bart van Lier op trombone... Edwin Corzilius, wie kent hem niet, op de bas. Daar is hij weer, Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk percussie. Van deze CD Jubilee luisteren we naar Soon. wat is dat toch een mooi instrument, trombone. Je hoort het eigenlijk veel te weinig in de jazz. Nou ja, J.J. Johnson en Kay Winding natuurlijk. Maar... En hier in Nederland hebben we dus Bart van Lier. Eh, we gaan terug naar de artiest van de dag. En dat is Monty Alexander. Eh, Monty heeft een aantal favoriete nummers die hij tijdens zijn concerten speelt. En ik heb hier een opname staan getiteld eh, de cd Live at the Montreux Festival en daar speelt hij een van zijn lievelingsnummers... The Battle Hymn of the Republic. En Monty wordt hier bijgestaan door de sideman John Clayton op bas... en Jeff Hamilton op drums. Luistert u naar Battle Hymn of the Republic... Ja, we gaan snel door met een opname van Rita Reis. Eh, en wel een concert van haar, een live concert in het Concertgebouw in 2013. Ze wordt begeleid door de Bates Brothers, Alexander op tenor... Peter op piano, Marius op bas en ook nog Jarme Hogendijk op trompet. En eh, we gaan luisteren naar het nummer Watch What Happens. <laughs> nog even doorzingt... komen we wel bijna aan het eh, einde van het eerste uur van eh, ZFM Jazz. Ik zie u graag dadelijk weer terug. En eh, terwijl Rita haar song beëindigt... zet ik klaar het laatste nummer van het eerste uur. En dat is wederom Monty Alexander... En dit keer begeleid door Hassan Shakur op bas en daar is die Frits Landersbergen op drums.